1 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. In India zijn negen kinderen omgekomen toen een auto inreed op een schoolgebouw. Twintig kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Het gebeurde kort na lestijd in een plaats in het noordoosten van India. De school was op zaterdagochtend open geweest en veel kinderen waren op het plein omdat ze naar huis wilden gaan. De bestuurder van de auto is opgepakt. In Limburg is het DNA-onderzoek begonnen dat naar een oplossing moet leiden in de zaak Nicky Verstappen. De elfjarige jongen werd twintig jaar geleden op de Brunsumer Heide gedood, maar de dader is nooit gevonden. Aan 21.500 mannen is gevraagd in de komende drie weken wangslijm af te staan. Op zes locaties wordt het DNA ingezameld. Dat wordt vergeleken met het erfelijk materiaal dat destijds is gevonden bij Nicky Verstappen. In Afghanistan zijn in korte tijd vier dodelijke aanslagen geweest. De meeste slachtoffers vielen toen de Taliban midden in de nacht een legerpost in een westelijke provincie aanvielen. 18 militairen kwamen om. Tegelijkertijd blies een zelfmoordenaar zich op vlakbij een kantoor van de NAVO in de hoofdstad Kabul. Ook werden in het zuiden twee aanslagen gepleegd. Bij de massa's start op de Olympische Spelen heeft schaatser Koen Verwij zich makkelijk geplaatst voor de finale door de eerste tussensprint te winnen. Eerder vanmiddag waren bij de vrouwen Anouk van der Weijden en Irene Schouten al door. Van der Weijden werd ze ondanks een val tweede in haar halve finale. Sven Kramer rijdt op dit moment nog zijn race. De finales zijn zometeen vanaf half twee. Het weer. Vandaag veel zon, al trekken er ook wat wolkenvelden over. Blijft droog, vanmiddag wordt het 3 à 4 graden. Vanaf morgen wordt het overdag nog maar hooguit plus 1 graad.